De politie heeft de winkels en de bijbehorende parkeergarage afgesloten. En de brandweer probeert straks een gat in het dak te prikken, zodat het water weg kan lopen. Activisten van Greenpeace hebben het huis van de Britse premier Sunak afgedekt met grote zwarte doeken. Ze zijn boos omdat het Verenigd Koninkrijk de productie van olie en gas gaat opschroeven. Sunak zelf zal er vandaag weinig last van hebben, zegt deze Britse verslaggever. He is away at the moment. We know he's on holiday in California, so he's not there. But we understand that the roads around the area around his house have been closed off by police. Ja, Sunak is momenteel op vakantie in Amerika, zegt ze. Nederlandse militairen hebben meegedaan aan een judo-toernooi waar ook Russische militairen aan meededen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne mogen Russische atleten niet meer meedoen aan sporttoernooien of niet onder hun eigen vlag uitkomen. Maar volgens het Nederlandse ministerie van Defensie geldt dat niet voor militaire sporttoernooien. En jonge scouts die van over de hele wereld zijn afgereisd naar Zuid-Korea voor een groot evenement hebben bloedhete dagen achter de rug. Er is een hittegolf in het land, maar de organisatie was daar niet echt op voorbereid. Er waren veel te weinig schaduwplekken en waterpunten. Ook veel Nederlandse scouts zijn in Zuid-Korea en het ziekenhuis daar ligt bomvol ook eh, veel last van insecten, muggen en andere beesten, waarbij sommigen een hele been eh, vol zitten met een soort sferen die behandeld moeten worden. Ehm, en op een gegeven moment was het zo erg dat het ziekenhuis zo vol lag dat mensen eigenlijk ontslagen werden. Van ja, ga alsjeblieft weg, want we hebben nieuwe nodig. 400 jongeren kregen het zo warm dat ze er ziek van werden. Inmiddels heeft de organisatie extra schaduw en water gefixt. Het weer, buien met tussendoor wat zon en hooguit een graad of 20. Komende nacht droogt het op. Morgen begint dan ook zonnig. Morgenmiddag weer wat buien. En het wordt dan 19 tot 22 graden.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 Het vrachtschip Free Metal Highway komt naar verwachting rond 1 uur vanmiddag aan in de Eemshaven. Gisteren werd besloten dat dat de veiligste plek is voor het schip onder meer... vanwege de faciliteiten daar en omdat het relatief dichtbij is. Milieuactivisten hebben grote zwarte doeken voor het huis van de Britse premier Sunak gehangen. Het is een protest tegen het energiebeleid van de Britse regering. Eerder deze week maakte Sunak bekend de productie van olie en gas te gaan opvoeren.